En verpleegkundigen zouden dan na hun opleiding een buffertje hebben. En dat is nodig, want de salarissen zijn nog altijd laag, vindt de vereniging. Eerder vandaag werd bekend dat het personeelstekort in de zorg iets kleiner is geworden. In een jaar kwamen er dik 20.000 medewerkers bij. Maar een hoop mensen stoppen er ook mee omdat ze met pensioen gaan of ander werk willen. De PvdA en GroenLinks maken bekend wie hun leider wordt bij de komende verkiezingen. Erg spannend is het niet, zegt verslaggever Mark Hamer. Want er is maar één kandidaat, Frans Timmermans. Het wordt toch een interessante dag hoor. Want we gaan Timmermans ook horen. Er is een bijeenkomst gepland in Den Haag. Eigenlijk de aftrap van de campagne. Hij gaat daar spreken en in gesprek met leden. Want we hebben Timmermans eigenlijk nog niet gehoord. Hè, sinds hij zich eh, in, eh, in juli eh, zijn kandidaatstelling bekendmaken. Ja, en dan gaan we vanmiddag, vanavond ook horen waar nou zijn speel punten liggen. de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn over precies drie maanden. Een nachtmerrieverhaal uit Pakistan. Daar zitten acht mensen, onder wie zes kinderen... al uren vast in een kapotte stoeltjeslift op 274 meter hoogte. Dat is dik twee keer de domtoren. De leerlingen gebruiken de kabelbaan om naar school te kunnen. En in een dierentuin in Amerika is een bijzondere giraf geboren. Die heeft geen enkele vlek in de vacht. Het vrouwtje is helemaal bruin en dat is hartstikke zeldzaam. Volgens deskundigen is het, is het de enige effen gekleurde giraf ter wereld. Het weer in Nederland, nu nog wat plukjes grijs. Daarna breekt het op steeds meer plekken open. Vanmiddag wolken en zon bij 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 nog steeds dicht na een ongeluk van Alkmaar naar Amstelveen...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 You wore that tight dress just to enhance. You like a bum bum. Never seen you before. Where you come from? You got a fat bum bum. I got a long Johnson. And I would never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So Lila Pie, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and wine. niggas don't dance. Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance two left feet, don't trip and dance.